Ismaël de Bruij met het NOS Journaal. Lachlan Murdoch, de zoon van de Amerikaanse mediamagnaat Rupert Murdoch... houdt de leiding over het media-imperium van zijn vader. Daarmee komt er een einde aan de familieruzie over de opvolging. Drie andere kinderen van Murdoch krijgen ieder 1,1 miljard dollar voor hun aandelen. Zij nemen afstand van het imperium. Democratische leden van een Amerikaanse onderzoekscommissie hebben een schunnig briefje gedeeld dat president Trump aan Jeffrey Epstein zou hebben gestuurd in 2003. Daarop is een tekst te zien met daaromheen de tekening van een naaktlichaam van een vrouw. Het briefje was opgenomen in een boek met soortgelijke teksten van mensen die Epstein kenden. Het Witte Huis ontkent dat de tekst en tekening van Trump zijn. Eerder schreef de Washington Post al over het briefje. Trump eist een schadevergoeding van 10 miljard dollar wegens smaad. Bijna 27 miljoen oude smartphones liggen ongebruikt bij Nederlanders thuis... blijkt uit Europees onderzoek in opdracht van het platform Refurbed. En dat terwijl de apparaten nog waardevolle grondstoffen bevatten... zoals goud, tin en kobalt. In heel Europa liggen er 642 miljoen oude smartphones te verstoffen. Daarvan wordt maar een tiende gerecycled. De meeste mensen bewaren de oude telefoon als reserve of laten hem liggen als ze hem niet willen repareren. Volgens Reverb zijn veel mensen ook bang voor hun privacy en kiezen ze daarom niet voor inleveren. Op de luchthaven van Sint Maarten kunnen weer vliegtuigen opstijgen en landen. Het vliegveld werd gisteren gesloten nadat een Canadees vliegtuig hard was geland. Daarbij kwam veel rook vrij, maar niemand raakte gewond. Het weer in Limburg vannacht veel regen, op andere plaatsen overwegend droog bij ongeveer 14 graden.